Amsterdam zou ik graag altijd zijn. Ik vergeet hier mijn zorgen, verdriet en chagrijn. Om mijn Amsterdam vind je zo magnifiek, zelfs het woord klinkt voor mij als muziek. Kraampjes met jassen die niemand meer passen. Een oud ledikant op het Waterloopplein. Boeddhisten of sokken, twee paarden die sjokken. Voorbij met een kar van de bierbrouwerij. In de rondvaartboot stappen, je lacht om de grappen. Die de gidsje vertelt voor de zoveelste keer gezellige flonker, de lichtjes in donker. De dag is voorbij, maar ik kom spoedig weer. Amsterdam, voel me de hart sneller slaan. Bij het orgel dat klinkt in die oude Jordaan. Alleen Amsterdam brengt mij steeds aan een stuk. Met zijn charme, plezier en geluk. Het bier in de straat of het plein speelt een topwit van nu of een heel ander refrein. Heel de dag blijft een meisje bij en ik loop voor ik het weet in mezelf zingen. Amsterdam zou ik graag altijd zijn. Ik vergeet hier mijn zorgen, verdriet en chagrijn. Oh mijn Amsterdam, vind je zo aan je vriend zelfs het woord klinkt voor mij als muziek. Beleef de tijd van de leer met Zandvoort uit Zandvoort. Elke dinsdag via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort... nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70... Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan... en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes... Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gamofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer.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 meldt het staatspersbureau van Laos. Zeker 6600 mensen zijn daardoor hun huis kwijt. De premier van Laos is afgereisd naar het getroffen gebied. Lokale autoriteiten hebben om noodhulp gevraagd... zoals voedsel en water en medicijnen. Over de oorzaak van de dambreuk in Laos is nog niets bekend. Het Weerbureau van Japan heeft de hittegolf die het land nu al twee weken in zijn greep houdt als een natuurramp bestempeld. Volgens een woordvoerder zien ze ongekend hoge temperaturen in sommige gebieden en is de hittegolf levensbedreigend. Gisteren was er in Japan een nieuw temperatuurrecord. Iets ten noorden van de hoofdstad Tokio liep de temperatuur op tot 41,1 graden Celsius. Het aantal doden door de aanhoudende hitte is opgelopen tot 77 en zo'n 30.000 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Vooral ouderen zijn het slachtoffer. Bij de bosbranden in Griekenland zijn zeker 50 doden gevallen. Op een persconferentie maakte de Griekse brandweer bekend... dat er ook meer dan 150 gewonden zijn. Vannacht werden al 24 doden gemeld... en vanochtend zijn bij de kustplaats Mati ruim 20 lichamen gevonden... van mensen die aan het vuur probeerden te ontsnappen... maar daar niet meer in slagen. De branden woeden vooral ten westen en noordoosten van Athene. Op een parkeerplaats langs de A16 bij Zevenbergse Hoek... zijn vanochtend in een vrachtwagen acht migranten gevonden. De vrachtwagenchauffeur belde zelf de politie... toen hij ontdekte dat er mensen in zijn trailer zaten. Ze komen uit Albanië en zijn meegenomen voor onderzoek. In West-Brabant worden vaker migranten betrapt in vrachtwagens. Het weer, het is redelijk zonnig, want er drijft hoge bewolking over. Het wordt 30 tot 33 graden in het binnenland. Op de Waddeneilanden en in de kustgebieden is het iets minder heet. De komende dagen blijft het tamelijk zonnig en overal heet. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.